Het gaat om 1500 kunstwerken waarvan er honderden gelden als kunst die door de nazi's is geroofd. Onder de werken zijn topstukken van onder meer Picasso, Matisse, Chagall, Klee en Lieberman. De flat is volgens het weekblad Focus eigendom van de zoon van een kunsthandelaar... die in de jaren 30 en 40 de kunstwerken via de nazi's in handen kreeg. Zeker 200 werken staan internationaal als vermist geregistreerd. Een kunsthistorica uit Berlijn probeert de herkomst en de waarde van de schilderijen te achterhalen. Een KLM Cityhopper is kort na het opstijgen teruggekeerd naar Schiphol. De piloot besloot uit voorzorg rechtsomkeer te maken... nadat het toestel in een zware onweersbui was terechtgekomen. Volgens onbevestigde berichten waren er problemen met de besturing van het vliegtuig. De KL 1885 op weg naar Neurenberg vloog enige tijd in grillige patronen rond Amsterdam. Uiteindelijk kon de piloot het toestel aan de grond zetten op de buitenvelderbaan. Volgens de KLM zijn de 72 passagiers en de bemanning niet in gevaar geweest. In de Eredivisie heeft Groningen in de blessuretijd de overwinning uit handen gegeven tegen Rode SC. Door een strafschop in de extra tijd maakten de Limburgers in Groningen 3-3 gelijk. Door het puntenverlies verzuimt Groningen op te schuiven naar de tweede plaats in de Eredivisie, achter koploper AZ. De Groningers staan nu gedeeld vierde. Roda staat na de 3-3 in Groningen negende. Bij stadion De Kuip in Rotterdam is het beeld van Feyenoorder Koen beklad. De daders moeten waarschijnlijk in het Ajax-kamp worden gezocht. Eerder dit jaar kreeg Moulijn al een Ajax-shirt aan. Op Twitter zijn veel verontwaardigde reacties te lezen. Ook sommige Ajax-fans laten weten dat ze zich schamen en ze nemen afstand van de actie. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer, maar ook de zon laat zich af en toe zien. Het waait flink, het is ongeveer 11 graden. Vanavond overal bewolking en komende nacht gaat het flink regenen. Dit was het en Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Muiden 5 kilometer. De andere kant op bij knooppunt Watergraafsmeer 3. A9 Diemen richting Amstelveen voor knooppunt Hodendrecht 4. A10 Noord naar Zaanstad bij knooppunt Koenplein 4 kilometer. Tot zover de verkeer.